ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De Europese Commissie komt met nog strengere regels tegen Rusland. Het doel is om voor 2027 al te stoppen met het importeren van vloeibaar gas uit dat land. Dat is een jaar eerder dan gepland en het moet Rusland vooral economisch raken, vertelt correspondent Kisia Hekster. Als je kijkt naar hoeveel vloeibaar gas Europa nog importeert, dan is dat ook nog wel wat. Zo'n 50% van de Russische export gaat naar de EU. Dus dat is ook nog best eh, een inkomstenbron voor, voor president maar alle lidstaten moeten er nog wel mee akkoord gaan. Hongarije en Slowakije lagen eerder dwars... omdat zij super afhankelijk zijn van Russische olie en gas. Op de parkeerplaats van Pretvork Drievliet in Den Haag... zijn twee kinderen gewond geraakt bij een ongeluk met een bus. Die bus zou niet op de handrem hebben gestaan en begon ineens te rollen. Hij kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal... en een kind kwam klem te zitten. Vloerenwinkel Carpet is failliet verklaard. De 75 winkels blijven voorlopig dicht. Het ging mis door nieuwe investeringen en ook een ander softwaresysteem. Volgens de directie is Carpet in de basis wel een gezond bedrijf. En de curatoren gaan nu bekijken of dat inderdaad zo is... en onderzoeken ook of er een doorstart mogelijk is. En de zeehond die gisteren in Amsterdam is gespot... blijkt dezelfde te zijn als die eerder in Utrecht is gezien. Dat zegt het zeehondencentrum in Pieterburen na het bekijken van foto's. Gisteren ging stadszender AT5 al even op zoek naar het dier... dat vlakbij een roeivereniging lag, langs de Amstel. Ja, daar ligt hij. Ja. Nee. Ja. Nee. Oh, dat, ja! Ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Het is echt de eerste keer dat ik een zeehond zie. Ik vind het ook heel cool, van zo dichtbij. Kun je het er ook niet een beetje zielig uitzien? Ja. Weet is hij hier? Hij hoort hier volgens mij niet echt. Ik vind het wel zielig, ja. Ja, maar zielig is hij helemaal niet, zei Pieter Buren gisteren. Want het dier ziet er gezond uit en er zwemt ook genoeg vis in het water. Dus laat hem lekker met rust tijdens een stedentripje, zeggen ze. Het weer. Vanavond blijft het droog en is er nog wat zon. Morgen begint zonnig, later komt er wat bewolking bij en is er nog kans op een bui bij maximaal 22 graden.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 De Europese Commissie heeft een negentiende sanctiepakket tegen Rusland voorgesteld... Om de druk op Moskou op te voeren vanwege de oorlog in Oekraïne... wil de EU een jaar eerder stoppen met de import van vloeibaar aardgas uit Rusland. In het Groene Hart ziekenhuis in Gouda gaan operaties niet door vanwege fruitvliegjes. Doordat de beestjes in de operatiekamers zitten zijn zo'n 40 operaties uitgesteld. Het weer vrij zonnig bij 24 tot 28 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen eerst zonnig, later wat buien bij zo'n 24 graden. Dit is ZFM.